Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is onacceptabel wat er is gebeurd in Urk en Krimpen aan de IJssel. Dat zegt minister Grapperhaus over het geweld van afgelopen ochtend. Bij een kerk in Urk werd een journalist geraakt door een auto... en in Krimpen aan den IJssel kreeg een verslaggever een trap in zijn buik. Kunt u zeggen waarom u... Eh, ah! De verslaggevers doen aangifte en er is iemand opgepakt. De journalisten deden verslag van de streng protestante kerkdiensten... die ondanks corona toch doorgingen met heel veel mensen. Minister Grapperhaus wil de situatie zo snel mogelijk bespreken... met de koepelorganisatie voor kerken. De journalistenvakbond noemt het geweld diep triest. In Brazilië zijn voor de tweede dag op rij binnen één dag meer dan 3000 coronadoden gemeld. Brazilië heeft na de VS het hoogste aantal coronabesmettingen en sterfgevallen. Het wil nog niet echt lukken met de vaccinatiecampagne doordat president Bolsonaro pas laat vaccins insloeg. De politie in Den Bosch heeft vannacht een feest beëindigd in een tent op straat waar ongeveer 60 mensen losgingen. Veel van hen probeerden weg te rennen. Sommigen gooiden voorwerpen tegen een politieauto. Twee mensen zijn opgepakt. 36 mensen hebben een boete gekregen vanwege het overtreden van de avondklok. Bergers en baggeraars doen vandaag een nieuwe poging om het enorme containerschip uit het Suezkanaal te trekken. Dat zit al dagen muur en muur vast. Afgelopen vrijdag zat er een heel klein beetje beweging in en dat werd meteen gevierd op de sleepboten. Maar het schip is nog niet los, helaas. Vandaag zijn er twee extra sleepboten gaan helpen. Als ze het schip ook niet los krijgen, dan halen ze er containers af om hem minder zwaar te maken. Het weer nog, in het noorden nog wat regen, maar op de meeste plaatsen droog en wat zon af en toe. Het waait aardig, het is 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de N203 van Amsterdam naar Alkmaar... voor de aansluiting met de A9 2 kilometer. De vertraging is zo ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie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 Got a better solution for you, girl. Oh, just leave with me now, say the word gift for play. Hey, yeah. all goes down.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 Feel you just below the surface, darling. All I wanna do is go to you. when you would reach out for a little more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

you're just below the surface, darling. All I wanna do is go to you. 你看。 6.9. 106.9 FM. ZFM.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 machine Yeah. She always stays between the lines. She ain't the kind of book that you read twice. Aye, aye. You could say it like. If you give me a chance, maybe I could change your life. Whoa. true, and I know that he knows.